Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De VS en Oekraïne zeggen dat een einde van de oorlog afhangt van de wil van Rusland om vrede te sluiten. Dat schrijven Amerika en Oekraïne in een gezamenlijke verklaring op X. De twee landen hebben twee dagen met elkaar gesproken over de toekomst van Oekraïne. En vandaag praten ze verder in Miami. Beide landen noemen de gesprekken constructief. Ze zouden het eens zijn geworden over afschrikmiddelen voor een duurzame vrede. De VS sprak dinsdag met de Russische president Poetin, maar daar kwam weinig uit. Premier Pisas van Curaçao komt volgende week niet naar Nederland... voor een congres over de opheffing van de Nederlandse Antillen. Hij noemt als reden de toenemende spanningen tussen Venezuela en Amerika. Ook de premier van Aruba heeft zijn bezoek aan Nederland daarom afgezegd. Beide eilanden liggen dicht bij Venezuela. De oudste zoon van oud-president Jair Bolsonaro van Brazilië... wil volgend jaar meedoen aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro is nu nog senator. Hij zegt dat zijn vader hem steunt. Jair Bolsonaro kreeg 27 jaar cel omdat hij probeerde een staatsgreep te plegen... na zijn verlies bij de verkiezingen in 2022. Hij zit ook vast voor het leiden van een gewapende criminele organisatie. Ondanks zijn veroordeling is Bolsonaro nog altijd populair bij een deel van de bevolking van Brazilië. Natuurbeheerders in Canada hebben hun zoekactie naar een grizzlybeer die meerdere mensen aanviel gestaakt. Ze vingen in de afgelopen weken acht grizzlyberen, maar uit DNA-onderzoek bleek dat geen van de dieren de dader was. Bij de aanval vorige maand raakten drie leerlingen en een leraar zwaar gewond. En sinds die tijd werd er naar de beer gezocht. In Canada is het verboden om op grizzlyberen te jagen. Natuurbeheerders en bewoners zeggen dat aanvallen door zulke dieren ongebruikelijk zijn. Het weer, het regent op veel plaatsen bij ongeveer 4 graden. Ook overdag af en toe een bui. In het zuiden wat zon.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 And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You finding it, take it, take it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You and me, no one else, nothing else but us right here. You and I, no one else, nothing else but you and I. not a constant, my friend. You can't talk me out of that one again. Yeah, like we gave ourselves the bends to a land I'll never understand. Speed it up, or if you mean it, slow it up a little bit just to speed it back up again. Hand me up or sit me down, and I won't ham it up or sit me down with it, brethren nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You're finding it, take it, take it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now.